uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte stopt ermee, dat maakte hij vanochtend plots bekend. Zo net kwam hij er tijdens het debat nog even op terug... en vooral op alle reacties die er binnen waren gekomen op zijn vertrek. Ontzettend aardig wat er gezegd is en eh, de heer Wilders ging voorop. En eh, ja, inderdaad, die, die vriendschap mag ik het toch echt zo wel noemen. Altijd een enorm gevoel van stel. En ik wil dat ook wel zeggen, dat Um, dat bijzonder is. Dat eh, van Lilian Marijnissen eh, tot en met Geert Wilders en iedereen daartussen... dat ik buitengewoon plezierige persoonlijke verhouding heb met ieder hier. En volgens mij ook de meeste hier onderling. Na 13 jaar komt er dus een andere premier. Dat vinden deze mensen wel prima. Die man heeft echt heel veel gedaan voor Nederland. heel veel respect en bewondering. Maar we zijn nu wel toe aan een, aan een nieuwe ronde. Meneer Rutte zelf. Ja. Is dat helemaal goed? Ja? Dat is alleen maar goed. De partijleiding van de VVD gaat snel op zoek naar een opvolger, zegt verslaggever Roel Bossius. VVD wil deze week al komen met een kandidaat lijsttrekker. Die hoeft het dan niet te gaan worden. Daar gaan uiteindelijk de leden van de VVD over. Maar het is wel duidelijk deze week al eh, wie de voorkeur gaat hebben van de partijtop. En dus ook grote kans dat die de nieuwe partijleider van de VVD wordt. Maar dat horen we later deze week. Iets anders. Op een woonwagenkamp in Eindhoven is vanmiddag een man doodgeschoten. Zou gaan om een bewoner van het kamp, zegt Omroep Brabant. De dader is nog niet gepakt. Vorig jaar was het ook al raak op hetzelfde woonwagenkamp. Er was toen een grote inval die te maken had met een drugsonderzoek. Het profvoetbal gaat ingrijpen als, het als in het stadion een speler of de scheidsrechter wordt uitgescholden voor homo. Vanaf nu zal de stadionspeaker eerst mensen waarschuwen. En gaan die homofobe spreekkoren dan door, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. De KNVB zegt dat daders een stadionverbod krijgen van maximaal anderhalf jaar. Het weer, wat zon, maar ook stapelwolken. Op de meeste plekken is het een graad of 25. Vanavond kan het in het noordwesten wat regenen. Morgen een zonnige dag en dan is het een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Wat meer oponthoud heeft het verkeer op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en Hoogmade 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Er zijn twee reishokken dicht na een ongeluk op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen de knooppunt Muidenberg en Muidenberg. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Eemnes staat 8 kilometer. Je hebt er zo'n 10 minuten oponthoud. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden geen treinen door een aanrijding. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 6 uur vanavond.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 Hij ontkent ook dat de VVD uit was op de val van het kabinet. Bij de zoektocht naar vermiste Senegalese migranten heeft een Spaans vliegtuig een boot gevonden. Twee schepen zijn er nu naar op weg. Hoe het gaat met de mensen aan boord is niet bekend. Eigenaren van een afgedankte stint, een soort elektrische boldercar... hebben recht op een schadevergoeding tot 12.000 euro. Het gaat vooral om kinderopvangbedrijven en postbedrijven. De stint werd na een ongeluk in Os in 2018 van de weg gehaald. Het weer, zon en stapelwolken bij 21 tot 27 graden.